Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft ingestemd met de TikTok-deal... tussen de Verenigde Staten en China. Daarmee komt een deel van het sociale mediaplatform in Amerikaanse handen. De vorige regering van Biden wilde de Chinese app verbieden... onder meer vanwege zorgen over de nationale veiligheid. Dankzij deze deal blijft TikTok in de VS toch in de lucht... Demissionair premier Schoof heeft in zijn toespraak voor de Algemene Vergadering van de VN... de nadruk gelegd op het belang van de organisatie. Zonder de VN zouden miljoenen mensen verstoken zijn van voedsel, water en hulp, zei Schoof. De Amerikaanse president Donald Trump bekritiseerde de VN eerder deze week nog. Zo sprak hij zijn twijfels uit over het instituut... dat volgens hem te weinig heeft gedaan om de oorlogen in de wereld te stoppen... Tientallen mensen hebben gisteravond in Capelle aan de IJssel meegelopen in een herdenkingstocht voor de 15-jarige jongen die zondag werd doodgeschoten door de politie. De tocht, die rustig verliep, eindigde bij het politiebureau waar een minuut stilte werd gehouden. De jongen werd doodgeschoten nadat hij betrokken was geweest bij het roven van een fatbike. Volgens het OM had hij een omgebouwd gasalarmpistool bij zich en weigerde hij zich zich over te geven. Bij een schietincident in Sneek is een man van 32 omgekomen. Een vrouw van 33 raakte zwaar gewond. De opgeroepen hulpdiensten zouden de slachtoffers op de galerij van een flat hebben gevonden. De politie denkt dat de man op de vrouw heeft geschoten en is een onderzoek gestart. Het weer bewolkt met in het zuidwesten wat regen. Het is een graad of 9. De ochtend begint zonnig, later meer bewolking en in het oosten kans op regen.